Freddy van met het NOS-journaal. Een virus blijkt heel goed te werken bij apen. Canadese onderzoekers besmetten 18 apen met ebola en gaven ze het middel. Alle 18 dieren zijn genezen, schrijven de onderzoekers in het blad Nature. De behandeling met het middel Z-MAP moet nog worden getest op mensen... maar de resultaten geven hoop dat het de uitbraak van ebola in West-Afrika kan bestrijden. Ook twee Amerikaanse hulpverleners die in West-Afrika besmet waren geraakt hebben het middel gekregen en zij zijn ook genezen. De ebola-uitbraak heeft al meer dan 1500 mensen het leven gekost. Bij de zoektocht naar slachtoffers van rampvlucht MH17 is in de eerste paar dagen na het ongeluk het hoogst haalbare gedaan, gezien de omstandigheden. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in antwoord op Kamervragen. Hij zegt dat het erop lijkt dat de Oekraïners ter plaatse doelmatiger waren dan eerst werd gedacht. Het kabinet kreeg pas op 5 augustus te horen hoe systematisch de lokale vrijwilligers te werk waren gegaan. In het begin drongen hier vooral berichten door over plunderingen van bezittingen van slachtoffers en schendingen van de rampplek. Later bleek dat er toch veel slachtoffers zorgvuldig waren geborgen. De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli uit de lucht geschoten, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Het Internationaal Monetair Fonds geeft Oekraïne het tweede deel van de noodlening. Ondanks de spanningen in het oosten van het land voert Oekraïne de noodzakelijke hervormingen snel genoeg uit. De noodlening van zo'n 12,5 miljard euro wordt in delen overgemaakt. Elke keer als het land voldoet aan bepaalde doelstellingen wordt een nieuwe tranche vrijgegeven. En dit keer is dat ongeveer een miljard euro. Het weer, later vanavond en vannacht kans op een bui in het noordwesten, maar verder zo goed als droog en het wordt 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en er trekken buien van noordwest naar zuidoost, maar er is ook af en toe zon.